Levi van Eck met het NOS-journaal. De veiligheidsregio's maken zich zorgen over het grote aantal jongeren... dat zich niet houdt aan de anderhalve meter afstandregel. De politie zal daar de komende dagen extra op letten. Over het algemeen zijn de veiligheidsregio's tevreden... over de naleving van de coronamaatregelen. Het was vandaag wel drukker bij woonboulevards, tuincentra en bouwmarkten... maar veel mensen hielden zich aan de regels. De politie heeft in Amsterdam een ontsnapte gevangene aangehouden. De man van 32 zat in de gevangenis vanwege zware misdrijven... en was op de vlucht sinds vorig jaar zomer, toen hij zijn enkelband doorknipte. Hij stond in de politiesystemen geregistreerd als vuurwapengevaarlijk. Een agent herkende de man en vroeg om zijn legitimatie. Hij liet toen een paspoort van iemand anders zien en rende vervolgens weg... waarna een achtervolging ontstond door tuinen en woningen. Na een waarschuwingsschot kon de man uiteindelijk worden aangehouden. In de Brusselse gemeente Anderlecht zijn vanmiddag ongeregeldheden geweest... tussen jongeren en de politie. Aanleiding is de dood van een man van 19 die gisteravond omkwam... toen hij na een coronacontrole vluchtte voor de politie. Hij reed korte tijd op de rijstrook voor tegenliggers... en botste met zijn scooter frontaal op een tegemoetkomende politieauto. De dood van de man heeft felle reacties uitgelokt... en mensen gingen uit protest de straat op. Volgens de Vlaamse omroep VRT zijn er 25 mensen opgepakt. Mensen die zendmasten in brand steken kunnen forse gevangenisstraffen verwachten. Dat zegt minister Grapperhaus van Justitie. De afgelopen week zijn in Nederland meerdere zendmasten in brand gestoken. Mogelijk hangen de branden samen met het complot... waarin er een verband wordt gesteld tussen 5G en het coronavirus. De minister noemt het levensgevaarlijk... omdat hulpdiensten afhankelijk zijn van die masten. Het weer vannacht is het helder en ligt de temperatuur tussen de 5 en 9 graden. Morgen eerst zon, daarna stapelwolken en smiddags kans op een bui.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 Resist. When they knock down your door and say that they are taking your land in the name of eminent domain, this is not fair. Resist. When they pit up people against the people and a nation against a nation in the name of world domination, resist.